Annette Schut met het NOS Journaal. Gedurende het staakt het vuren dat Iran en de VS hebben aangekondigd... worden schepen weer toegelaten door de straat van Hormuz. Iran zegt dat het leger de scheepvaart gaat coördineren. De opening van de zeestraat was een harde eis voor de Amerikaanse president Trump. Hij zei gisteren nog dat een einde van de Iraanse beschaving vannacht in zicht was... als het land niet op zijn eisen in zou gaan, waaronder ook het openen van de straat van Hormuz. En kort na de aankondiging van het staakt het vuren... werden in verschillende delen van het Midden-Oosten nog wel aanvallen gemeld. Onder meer in Qatar, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten... moest het luchtafweersysteem in actie komen. In Abu Dhabi zou een gasverwerkingsinstallatie in brand staan... na een Iraanse aanval. En ook in Israël is op meerdere plekken het luchtalarm afgegaan. En het staakt het vuren betekent ook dat in Libanon de wapens voorlopig worden neergelegd. Volgens de Pakistanse premier Sharif geldt het bestand voor het gehele Midden-Oosten... en nemen ook alle bondgenoten van Iran en de VS deel. Tijdens de oorlog met Iran begon Israël ook een grondoffensief in Libanon... in de strijd tegen Hezbollah. Volgens het Libanese ministerie van Gezondheid zijn in dat land 1 miljoen mensen op de vlucht geslagen. Het OM in België gaat een groep wielrenners vervolgen... die zondag tijdens de Ronde van Vlaanderen bij een spoorwegovergang een rood licht negeerde. Het gaat volgens de VRT om 54 professionele renners... onder wie ook Remco Evenepoel en Tadej Pogacar. Het OM zegt dat dergelijke overtredingen ook in een sportieve context onaanvaardbaar zijn.